7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Den Haag is een man van 38 neergestoken en later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie hield kort na het incident een 17-jarige verdachte aan. Het slachtoffer en de verdachte zouden overburen van elkaar zijn en hadden volgens een ooggetuige ruzie gekregen. Wat de aanleiding was is niet duidelijk en ook niet wat er precies is voorgevallen tussen de twee. De politie van Den Haag doet onderzoek en zoekt nog meer ooggetuigen, schrijft Omroep West. In Ter Apel zijn twee Moldaviërs aangehouden... die worden verdacht van mensensmokkel. De mannen van 38 en 41 vervoerden in hun busje 10 mensen... die ook uit Moldavië kwamen. Volgens RTV Drenthe hebben ze alle tien asiel aangevraagd. Dinsdag werden in de Hoek van Holland, ook bij een controle van de marechaussee... al 27 Vietnamezen aangetroffen in een koelwagen. De Ierse chauffeur zit vast op verdenking van mensensmokkel. In Kenia is een parlementariër die tijdens een zitting haar baby de borst gaf... door de voorzitter het gebouw uitgezet. Hij noemde haar actie ongekend en een grote fout. De vrouw legde nog uit dat ze haar baby had meegenomen vanwege een noodgeval... en dat het parlement dan maar een crash had moeten hebben. Enkele parlementariërs namen het voor hun collega op... en ook op sociale media in Kenia is er steun, vooral van vrouwen. Maar er zijn ook mensen die de voorzitter gelijk geven... en vinden dat kinderen niet op het werk horen te zijn. In Nederland mogen vrouwen de eerste negen maanden na hun bevalling... het werk onderbreken en zich afzonderen om hun kind borstvoeding te geven... of melk af te kolven. Schoonspringster Inge Jansen heeft op de EK in Kiev goud veroverd op de 3 meter plank. Twee jaar geleden werd de 25-jarige Limburgse bij het EK, toen ook in Kiev, vierde. Vorige maand werd Jansen twaalfde op het WK en verdiende ze daarmee een ticket voor de Spelen. Het weer nog, eerst nog wat zon, maar vannacht neemt de bewolking toe. Morgen is het vrij warm en vochtig. Er vallen geregeld stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten... door 22 graden in het westen tot 28 in het oosten en zuidoosten.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 106.9 ZFN a day I'm going to Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two piece. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...